Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een demonstratie in Den Haag zijn vanmiddag acht mensen aangehouden. Er werd gedemonstreerd tegen een woonproject... waarbij statushouders en spoedwoningzoekers... samen in het voormalige Haga ziekenhuis gaan wonen. De actie was niet vooraf aangekondigd bij de gemeente. De ME maakte een einde aan het protest. Een aantal betogers werd opgepakt, onder meer voor het verstoren van de openbare orde, mishandeling en belediging. Eén agent raakte gewond bij de demonstratie. Slowakije dreigt de noodstroomvoorziening aan Oekraïne af te sluiten. De Slovaakse premier wil dat de olielevering aan zijn land weer wordt hervat. Slowakije is, net als Hongarije, afhankelijk van Russische olie... die via Oekraïne wordt geleverd. De aanvoer ligt al bijna een maand stil door een aanval op de pijpleiding in Oekraïne. Slowakije en Hongarije beschuldigen Oekraïne ervan dat het te weinig doet om die olieleiding te herstellen. Volgens Oekraïne zit Rusland achter de aanval. Bij een schietpartij midden in een overdekt winkelcentrum in Arnhem is iemand gewond geraakt. Het incident gebeurde vlak voor de ingang van een speelgoedwinkel... midden tussen het winkelend publiek. Agenten konden buiten het winkelcentrum een verdachte aanhouden. Daarbij werd een waarschuwingsschot gelost. Een deel van het winkelcentrum in Arnhem was lange tijd afgesloten voor onderzoek. Nederland heeft bij de Olympische Winterspelen een record aantal gouden medailles behaald. Rijke Groenewoud pakte op de massastart de eerste plek... en haalde daarmee het tiende goud binnen. Jorrit Bergsma won vanmiddag goud bij de massastart bij de mannen. Nederland staat nu op de derde plek in de medaillespiegel. Naast de tien gouden plakken behaalden de Nederlandse sporters ook zeven keer zilver en drie keer brons, waarmee het totaal uitkomt op 20 medailles deze winterspelen in Milaan. Het weer, het is bewolkt en vanavond en vannacht trekt er regen over het land. De temperatuur zakt nauwelijks. Ook morgenochtend nog stevige buien. In de middag is het dan droog en het wordt maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.